Maar let op, op is op. Karwei, maak het mooier. Maak bij Slam kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. I know you're one of a kind Codera and DOD.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 Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven... en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z. Tot wel 50% korting op stijlvolle must-haves. Wat doe ik aan om het nieuwe jaar echt goed te beginnen? In de Zalando-app, daar vind je de perfecte look voor elke gelegenheid. Tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit spotje. Gun jezelf die holland amerika cruise. Boek alvast de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. De vers voordeelweken bij Uitgekookt zijn begonnen. Kies één van onze voordeelboxen en geniet van vier maaltijden... vers gekookt door onze chefs voor maar 25 euro. Zo begin je het jaar gezond zonder zelf te koken. Bestel nu op uitgekookt.nl. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Hey, stop met dagdromen en start met een erkende mbo- of hbo-opleiding bij LOE. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. LOE, groei door. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Igo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe Igo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota.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 Scoor alle kortingen bij Bol. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Ben jij daar klaar voor om de door het bos fietser in jezelf te volgen?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 Speel voor 24 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus speelbewust. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Het is sale bij Leenbakker. Nu 25% korting op alles voor je slaapkamer bij aankoop vanaf twee stuks.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 We will find A to tame we don't miss never. Yeah, yeah. Last night things got a little bit crazy. Pulled up doing about 180. Life goes fast, so there ain't no maybes. Yeah, yeah. Just give me that sunset, give me that ride. Give me them stars out, four wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me them real ones, ones I know. Do a little two step, do see do. Turn it up loud, bringing that crowd. Take it up high, then drop it low. We do this. Hey. sunset. Give me that ride, give me that truck, that four wheel drive. Taking that back road, yeah, no lie. Man, that show feels nice. Give me the real ones, ones I know. Do a little two step, do see do. Turn it up loud, bringing that crowd. Take it up high, then drop it low. We do this everywhere we muziek ontdek je op Slam. Tiesto, Bring Me To Life. Warmer music.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 Als er niet voor het gehele huis voldoende op voorraad is. En wat heb je überhaupt aan al die voorraad? Zonder een bijpassende muurverf van onze verfmengservice. Kortom, waar zou je zijn? Zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Gun jezelf die holland amerika cruise. Boek alvast de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Wat denk je van de Oppo Reno 14? Nu met extra veel voordeel en krijg ook nog eens extra geheugenopslag cadeau. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido reusachtig veel voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus voor mijn 9,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook voor ondernemers hebben we haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Ga snel naar odido.nl slash business.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 Vakantiebeurs, jouw reis begint hier. Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, oh. 7, 7, oh, wat een geld. 18.000, wat verdikken we. Ben jij de volgende pascode loterijwinnaar? Bij NCOI weten we dat mensen het jaar vaak starten met het goede voornemen om een opleiding te volgen.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 Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op awb.nl slash vakantie. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Voordelig nieuwjaar! Jij denkt aan een voordeliger 2026?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 ANP Nieuws. Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Het treinverkeer rond Amsterdam blijft tot diep in de nacht ontregeld door bevroren wissels. De NS verwacht dat de problemen pas rond twee uur vannacht zijn opgelost. Alleen tussen Schiphol en Lelystad rijden nog wat treinen. De hinder begon vanochtend al door een IT-storing en houdt door het winterse weer de hele dag al aan. In Jeruzalem is een jonge man om het leven gekomen nadat een bus inreed op een groep demonstranten. Daarbij raakten ook drie anderen gewond. Het is onduidelijk of de chauffeur dit met opzet deed. De 15.000 betogers protesteerden tegen de nieuwe dienstplichtregels voor ultra-orthodoxe Joden. In Amsterdam is er een bijeenkomst geweest over de Vondelkerk, die met oud en nieuw in brand vloog. Er waren 100 buurtbewoners. Ze werden bijgepraat over de plannen om de kerk weer op te bouwen. Hoe die brand is ontstaan is niet verteld, maar de meesten denken dat het komt door vuurwerk. En twee Nederlandse wintersporters zijn zwaar gewond geraakt na valpartijen op de Oostenrijkse skipistes. In Tirol viel een oudere man buiten de piste en raakte buiten bewustzijn. Verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en straks is het bewolkt en vanuit het westen kan het sneeuwen. Morgen weer code oranje met overdag meer sneeuw bij temperaturen rond de